11 uur. Kirsten Klomp met het NOS ja, spreken elkaar tegen over de terreurdreiging in Hannover. De Frankfurter Allgemeine Zeitung schrijft vandaag dat zij uit bronnen van de Duitse inlichtingendienst bevestigd heeft gekregen dat er een aanslag is vereideld in Hannover. Afgelopen dinsdag hadden er drie bommen moeten ontploffen in het stadion waar Duitsland-Nederland zou worden gespeeld. Daarna zouden er nog twee aanslagen bij stations worden gepleegd. De Duitsers konden de aanslagen voorkomen door een tip van de Franse geheime dienst, maar de terreurcel zou nog actief zijn. Maar op de site van ZDF staat een artikel waarin openlijk wordt getwijfeld aan enige terreurdreiging. De omroep schrijft dat uit bronnen van de Duitse geheime dienst juist blijkt dat er helemaal niks aan de hand was. President Obama heeft Rusland opgeroepen om in Syrië alleen doelen van IS aan te vallen en niet van aanhangers van de Syrische oppositie. Volgens de president moeten moslimextremisten in Syrië en Irak zo snel mogelijk worden uitgeschakeld. Als de Russen ook tegenstanders van president Assad blijven aanvallen, wordt die tactiek alleen maar vertraagd, zei Obama tijdens een Aziatische top in Maleisië. Ook VN-topman Ban Ki-moon riep president Poetin op om samen te werken met de VS in de strijd tegen IS. In een vliegtuig van Turkish Airlines dat vanochtend moest uitwijken naar Canada vanwege een bommelding zijn geen explosieven gevonden. Het toestel dat onderweg was van New York naar Istanbul is veilig geland in Halifax en iedereen is van boord gehaald. De politie heeft het toestel en de bagage doorzocht met honden die getraind zijn in het vinden van explosieven, maar er werd niks gevonden. Het is de vijfde keer in korte tijd dat Turkish Airlines te maken krijgt met een bommelding. Het weer nog op veel plekken buien, soms met hagel, natte sneeuw of onweer. Later op de dag alleen in het westen regen, maar verder vrijwel overal droog met af en toe zon. Met maximaal 7 graden is het wel vrij koud.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 We gaan eventjes door met... Lenny White en Paula Danielson. Met eh, Etta, James, Stormy Weather. Natuurlijk naar aanleiding van het storm, stormige weer van afgelopen week. Dat was het erg, eh, jezus. Alles stond te trillen bij ons. Um, ehm. Tommy Weather dus. Don't know why There's no sun up in the sky Stormy weather Since my man and I ain't together keeps raining all of the time. Oh, yeah, life is bare. Gloom and misery everywhere. Stormy weather, stormy weather. And I just can't get my poor self together. the time. can go on, can not go on. Everything I have is gone. Stormy weather, stormy weather. Since my man and I, me and my daddy ain't together. Keeps raining. il y a deux types de dragueuses. Celle des salons, les danseuses, et celle des cuisines et des balcons, les parleuses. Elle, c'était une parleuse. Elle avait de la bouteille. C'était très agréable d'ailleurs de parler avec elle. Le genre, être jamais vraiment loin de toi pendant toute la soirée. C'est la coïncidence heureuse des filles qui provoquent l'occasion sans trop la provoquer, abordent sans déborder d'une façon prudente et silencieuse. Et tout s'accélère lorsqu'elle parle, c'est comme un appât qu'elle vous tendait avec ses cils. Elle vous a ferré et son arme réside dans sa manière de vous relancer, sa cible, vous séduire, en commençant par vous faire rire. Quelques naïves confessions qui permettent de penser qu'elle n'est pas maladroite en talons compensés comme simple tenue et que vous seriez sûrement très bien tenu Et même si c'est déjà vendu, même si l'évidence est rendue, on traîne souvent longtemps sur le palier de la séduction avant de se hisser vers un enlacement salivaire quand on est une dragueuse de cuisine. Et de balcon, on préfère. Les danseuses, elles sont plus franches du collier. On se séduit, d'accord, mais pour vite s'embrasser. Là, je sais qu'il y aura rien. Jusqu'à ce qu'en trois minutes, j'ai entre mes mains ses seins. Et au bout de ma langue, elle connaît tout le monde. Elle a quelques rides vagabondes, le corps joliment dessiné, elle est bien habillée. Elle a 35 ans. Elle me l'a dit, mais ça se voyait. J'ai pas été euh, surpris. 35 ans, ça fait 10 ans de plus que moi. 10 ans de plus. Imagine, moi, si je draguais 10 ans de moins que moi. N'importe quoi pas de passion pour les filles plus vieilles, en particulier, loin de moi l'idée de penser que c'est un défi ou une case à cocher, mais elle n'a d'âge que l'expérience en plus, elle a pas changé de vie. Pas de marmot en bas âge, de maison dans le Vaucluse et surtout pas de mari. Donc ça me fait une raison de plus de parculer, alors vas-y, continue de parler, continue. Je n'ai qu'une seule et même idée. La soirée se finit, et la soirée continue, rejoins-moi, tu m'as dit. Et j'ai pas répondu, mais je te garantis que c'est marché conclu. zijn al euh, ben Mazu. Was dat, ja. Frans eh, is niet helemaal wat eh, zou moeten zijn. Eh, het volgende is weer van het album met de klassieke... ja, Fuses... Uh, Wolfgang Amadeus Mozart met uh, Guantanamo Ritmo. de girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás acuda a caja 3. Te pide sin pausa más de 8 horas. Diosa precaria tiempo parcial. Y no habrá sombra de Grey que ayude aquel querube que espera en casa. Tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela. conoceré ella la que rebusca en el basural escucha la llamada. Únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas. Y en la tarde tu luz y aurora, miedo cambie de bando aliado se hará visible, que no se olviden de tu alegría. Que la tristeza si es compartida, se vuelve rabia que cambia vidas. limpiando la mugre de otros Respira el polvo de ropa ajena, bebe la pena en el fregadero. Equilibrista de fin de mes, a descoser para los muchachos, todos los bajos del pantalón. Y estas navidades no habrá regalos, turrón barato y algo de sidra si se da bien. Eh, eh, eh, eh, eh. Noche de invierno sin radiador, con la pensión que tiene el abuelo. Romantino sin romancia, si lo desahucia el banco este lunes, ¿quién hará hombre con tus cimientos? Y al banco de alimentos vas con corbata, sobre tu espalda el planeta entero se sostendrá. Escucha la llamada. grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. la la calle salta las horas Ismael Serrano La Llamada. Eh, Natalia. Esta canción que sigue se llama Hasta la Raíz. Hasta la Raíz. Esta canción la compuse con un gran amigo que se llama Leonel García. Y es una canción que habla acerca de la importancia de no olvidarse de, de el origen y de aquel lugar al cual uno pertenece que, pudiera parecer muy lejano. Eh, podría ser un lugar, podría ser un amor, podría ser una persona, pero habla acerca de esa esencia que es muy importante dentro de nosotros y de ese origen de nosotros que no hay que olvidar eh, por más lejano que, que podamos llegar o por lo mucho que podamos crecer. Esto es hasta la raíz. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca, vas a estar aquí, aunque yo me ocupe tras la montaña y encuentro un campo it. No habrá triste canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando. Ya mis lágrimas se están secando con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. sombras tan tranquilas mis lágrimas me están secando. Con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida. Con la pistola y el corazón. Con la pistola. De Los, uh, eh, achterin volgens naar Los Lobos, La Pistola en El Gor Carazon. En eh, Winter Marsalis met Black Bottom Stomp. En dit is Cat Edmund. we can all be free. So meet me at the rainbow's end. We don't even have to pretend that we know what it is we're looking for. We're looking for. Life is just a dream lucky me. Life is just a dream. Lucky you, lucky, lucky me. Lucky you, lucky, lucky me. Life is just a dream. Mm -hmm. Lucky, lucky me. to get out of bed. said, It's gonna be a good day, a fine day. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How can anything go wrong? It's a good day from morning till night. Yes, it's a good day for curing your ears from morning till night. I said to the sun, sunshine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing, and you got the right away. Cause it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How can anything go wrong? Cause Monday through Sunday, you gotta find it one voor K-Star met It's a Good Day. Nu Oliver Nelson, Hoedown. El Torme. Coming home, baby. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going I'm coming home, I know I'm overdue. Since you've away, expect me any day now, real soon. I'm coming home, come on home, coming home, baby now. You know I'm praying every night, and everything is gonna be fine. come on, coming home, baby now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in home, baby, now. You know I'm counting every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use your phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home, you hearing what I say. As you're coming home. alvast een hele fijne zondag. Voor de rest van de zondag. En uh, ondanks het weer maken we een mooie, uh, mooie dag. Even een lekker weekend. I'm coming home, baby, now. You know I'm They can't hold me back now, no more. All alone. I'm pressing on, baby, now. And pacing up and down the floor. Oh, hear me holler and hear me roar.